uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Gaza is steeds minder ruimte voor mensen om te leven. Dat zegt een VN-hulporganisatie in het gebied. Volgens die organisatie is inmiddels bijna 70% van de Gazastrook... door het Israëlische leger aangemerkt als verboden gebied. De verwachting is dat daardoor opnieuw honderdduizenden Palestijnen om het heen traken. In de Verenigde Staten zijn tegenstanders van president Trump opnieuw de straat op gegaan. Dat gebeurde onder meer in Chicago, New York en Washington en ook bij dealers van Tesla. Volgens de demonstranten heeft Trump lak aan de wet. Zo zette hij onrechtmatig immigranten uit en ontsloeg hij duizenden ambtenaren. Bij de vorige demonstraties begin deze maand gingen honderdduizenden betogers de straat op. Het lijkt erop dat de opkomst deze keer lager was. Rusland gaat ondanks het uitroepen van een tijdelijk bestand door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens de president wordt er nog gevochten aan het front en vuurt Rusland ook nog kanonnen af. Zelensky zegt dat hij mede hierdoor geen vertrouwen meer heeft in wat Moskou zegt en dat hij van plan is terug te slaan. De Duitse politie is op zoek naar de dader van een schietincident gisteravond. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. Het gebeurde in Bad Nauheim, een plaats ten noorden van Frankfurt... bij een appartementencomplex. Rond de plek waar de politie de doodgeschoten mannen vond... werd een groot gebied afgezet voor onderzoek. De Duitse politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde... en is nog naar hem op zoek. Vaticaankenners rekenen erop dat de paus straks aanwezig is bij de paasmis in Vaticaanstad. Of hij daarna ook de paasboodschap en de zegen Urbi et Orbi zal uitspreken is niet duidelijk. De paus is nog aan het herstellen van een longontsteking. Het weer, het is bewolkt. Er kan hier en daar nog een buitje vallen. Later vandaag klaart het op en laat de zon zich nog zien. Het wordt 12 tot 19 graden.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 Ah, come on, yeah. heart's just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiving Say yeah, yeah, yeah Cause every time you leave said you're leaving, but now you're back. Your prince ain't there. Oh. ZFM. Take me to call.